De directeur en de medewerkers zouden in het complot hebben gezeten. De doden die bij de rellen vielen waren lid van een rivaliserende bende. De Mexicaanse autoriteiten hebben een beloning van bijna 800.000 dollar uitgeloofd voor tips die leiden tot de aanhouding van de ontsnapte drugscriminelen. De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is met twee dagen verlengd tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de leiding van de luchthaven hebben nog geen resultaat opgeleverd. Vorige week staakten 200 werknemers van de dienst die het verkeer van vliegtuigen op de grond in goede banen leidt voor het eerst. Ze eisen meer loon. De staking leidde gisteren tot de annulering van 230 binnenlandse vluchten. Frankfurt is de op twee na grootste luchthaven van Europa, na London Heathrow en Charles de Gaulle bij Parijs. In Brazilië is het hoofdbeveiliging van de Olympische Spelen opgestapt na beschuldigingen van fraude. Bestuurder Luis Correa zou miljoenen te veel hebben betaald voor beveiligingsapparatuur van de Pan-Amerikaanse Spelen die in 2007 in Rio de Janeiro zijn gehouden. Correa ontkent dat hij heeft gefraudeerd. Hij ziet een onderzoek van het Braziliaanse Openbaar Ministerie met vertrouwen tegemoet. Ook de commercieel directeur van de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro is opgestapt. Een reden is niet gegeven, maar het vertrek zou niets te maken hebben met de fraudezaak. Het weer bewolkt en vooral in het noorden wat lichte regen, minima rond het vriespunt.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 Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that get me off. Sweating till my clothes come off. It's exclusive speakers up on high. Still jumping six in the morning. Table dancing, glasses of pressure. Ah. No questions, time for some action. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh, oh, oh, oh. Yeah. like a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For damn presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here, my black livin' in color like Rodman hair.